grote Nederlandse kranten in Belgische handen. Het Belgische mediabedrijf De Persgroep is eigenaar van de Volkskrant, AD, Trouw en het Parool. Ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum blijft open. De curator heeft toestemming gegeven om de polykliniek open te houden. De operatiekamers blijven dicht. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over salarissen. De curator liet doorschemeren dat er gesprekken gaande zijn met een mogelijke koper. In Texas is de executie van een veroordeelde moordenaar uitgesteld. Die executie van Scott Panetti, die vandaag zou plaatsvinden, riep veel verzet op in Amerika, omdat Panetti schizofreen is. Bijna 100.000 mensen tekenden een petitie om de executie te voorkomen. Volgens Amerikaanse media willen rechters de zaak nu eerst nader bestuderen. Het weer, in Limburg kan wat motsneeuw vallen, verder is het droog en vannacht vriest het 1 tot 3 graden.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 Ik ben uw hier voor de komende twee uur en mijn naam is Benno Veugen. We gaan beginnen met een, eh, een nieuwe cd natuurlijk en daarna nog één enzovoorts enzovoorts. Visions and Dreams heet deze nieuwe dubbel cd van Mark uh, en Sabine van Barren van Sabine is van oorsprong Nederlands. Goed, ga er maar eens lekker voor zitten, want met deze cd gaan we beginnen. Veel luisterplezier. I can feel feel of you will be woe. is one life before you. Now you are two persons, but there is one life before you. Now you are two persons, but there is one life before you. you will be shelter to the other. Now you will feel no cold, for each of you will be warm to the other. no more loneliness. Now you are two persons, but there is one life before you.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 Een blanke politieman uit New York wordt niet vervolgd voor de dood van een zwarte Amerikaan. Dat heeft een jury in de VS besloten. Het slachtoffer Eric Garner overleed op weg naar het ziekenhuis... nadat hij door zeker vier agenten tegen de grond was gewerkt. Hij was aangehouden voor de illegale verkoop van sigaretten. De zaak vertoont sterke overeenkomsten met die in Ferguson... waar rellen uitbraken toen bleek dat een agent die een zwarte jongen doodschoot... niet wordt vervolgd. In de Russische sportwereld heerst een dopingcultuur waarbij bondscoaches, sportbonden, het antidopingbureau en zelfs de Russische regering betrokken zijn. Dat blijkt uit een documentaire die de Duitse zender ARD heeft uitgezonden. Ook de Internationale Atletiek Federatie IAAF zou zijn betrokken bij het wegmoffelen van positieve dopingtesten. NRC komt in Belgische handen. Het Belgische Mediahuis heeft een akkoord bereikt met NRC over overname. Onder meer de Nederlandse mededingingsautoriteit moet zich er nog over uitspreken. Mediahuis is uitgever van Vlaamse kranten als De Standaard en Het Nieuwsblad. De Volkskrant, AD en Trouw behoren tot het Belgische mediabedrijf De Persgroep.